Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Je hebt misschien te veel betaald voor je Samsung TV. Het bedrijf moet daarom een dikke boete betalen. Ze dwongen webwinkels namelijk om de prijzen hoog te houden, vertelt mijn collega Nick Wouters. Samsung hanteerde adviesprijzen voor zijn televisies en dat waren eigenlijk geen adviesprijzen. Het waren meer dwangprijzen, want als je eronder ging zitten dan kreeg je een telefoontje van Samsung als verkoper. Met het vriendelijke verzoek eh, om eh, die prijzen aan te passen. En als je dat niet deed, dan kon dat eh, gevolgen hebben. En op die manier wisten ze de prijzen eh, toch eh, ja, op dat adviesprijsniveau te houden. Er waren al langer aanwijzingen dat dit gebeurde. Consumentenwaakhond ACM heeft nu genoeg bewijzen verzameld. Ze leggen Samsung een boete op van bijna 40 miljoen euro. Er wordt minder geknord in Nederland. Het aantal varkens daalde in drie jaar tijd met een miljoen. Het zijn er nu 11,4 miljoen. Komt onder meer doordat bedrijven zijn aangemoedigd te stoppen met hun bedrijf vanwege de stikstofcrisis. Makkelijk verdienen voor een Deense kunstenaar. Een museum vroeg hem om twee schilderijen te maken. Maar in plaats daarvan stuurde hij twee lege doeken op... met de toepasselijke titel Take the Money and Run. Hij wil met zijn actie duidelijk maken dat het museum hem veel te weinig wilde betalen. En je slecht kunnen concentreren en binnen no time buiten adem zijn... Long COVID is geen pretje. Maar sommige mensen hebben nu iets gevonden tegen die langdurige coronaklachten. Samen zingen via Zoom kan helpen om de klachten te verminderen. Klinkt zo. Ja, deze deelnemster aan de long covid sessies vindt het vooral fijn om te merken dat ze niet de enige is met specifieke klachten na corona misschien in de categorie iets te veel informatie. Maar uh, je menstruatiecyclus eh, is, is bij mij veranderd en ook bij een aantal van de deelnemers ook. En ik heb het geprobeerd te googlen, ik kon het niet vinden. En het is gewoon heel prettig om te weten, ik ben niet gek. Eh, mijn lichaam is gewoon echt aan alle kanten van slag. En daarnaast helpt het absoluut met de ademhaling. Want, maar voor mijzelf het prettigst om gewoon andere mensen te spreken. Heb ik nog het weer. Vergeet je regenjas of paraplu niet vandaag, want je gaat hem nodig hebben. Veel nattigheid, veel wind ook nog eens en maximaal 14 graden.